Volgens hem worden de koopkracht en de concurrentiepositie van België met dit akkoord niet geraakt. De precieze inhoud van het akkoord is niet bekendgemaakt. Om kwart over negen komende ochtend is er een persconferentie. De bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen komen bovenop een pakket van ruim 11 miljard euro... waarover de Belgische coalitiepartijen het eind vorig jaar al eens werden. De republikein Rick Santorum heeft met overmacht de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Kansas gewonnen. Hij kreeg 51% van de stemmen, terwijl zijn belangrijkste tegenkandidaat Mitt Romney bleef steken op 21%. Santorum werd vooraf al gezien als favoriet voor de overwinning in het conservatieve Kansas... door onder meer zijn afwijzing van abortus en het homohuwelijk. Romney had ook geen campagne gevoerd in Kansas. De Amerikanen kunnen in de voorverkiezingen stemmen op de republikeinse kandidaat die het gaat opnemen tegen Barack Obama tijdens de presidentsverkiezingen op 6 november. Bij een aanslag op een busstation in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De daders gooiden vanuit een passerende auto handgranaten naar een groep mensen bij het busstation. De politie denkt dat de daders banden hebben met de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab.